We zitten samen in de kamer. En de stereo staat zacht. En ik denk nu gaat het gebeuren. Hierop heb ik zo lang gewacht.